Rijkaard heeft de Turkse club iets meer dan een jaar getraind. De resultaten vielen tegen. De club staat momenteel, nee, momenteel 9 in de Turkse competitie. En het lukte niet om de groepsfase van de Europa League te bereiken. Rijkaard was eerder coach van het Nederlands elftal, Sparta en Barcelona.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 Vannacht is daar al een begin mee gemaakt. Door de acties van de afgelopen dagen zitten vele duizenden pompstations in Frankrijk zonder benzine. De stakingen tegen verhoging van de pensioenleeftijd gaan vandaag door. Vooral in het onderwijs en het openbaar vervoer wordt actie gevoerd. In de Parijse voorstad Nanterre richten jongeren vernielingen aan, winkelruiten sneuvelden en de politie werd met stenen bekogeld. De politie heeft in een woning in Zeewolde 154 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Twee verdachten van 20 en 21 uit die plaats zijn aangehouden. Ze worden naast bezit ook verdacht van handel in illegaal vuurwerk. In Almere werd een 23-jarige man gearresteerd. Hij zou de leverancier van het vuurwerk zijn. Het Nederlandse pensioenstelsel is het beste van de wereld, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Melbourne en pensioenadviseur Mercer. In Nederland bouwen 9 op de 10 werknemers pensioen op en er wordt veel gespaard. De pensioenfondsen beheren bij elkaar meer dan 700 miljard euro. Op de tweede en derde plaats van de lijst van beste pensioenstelsels staan Zwitserland en Zweden. In Thailand zijn zo'n 4000 dorpen getroffen door wateroverlast na zware regenval. Minstens negen mensen zijn om het leven gekomen. Een groot deel van Midden- en Oost-Thailand heeft te kampen met de ergste overstromingen in tientallen jaren. De verwachting is dat de hoofdstad Bangkok ook te maken krijgt met wateroverlast... doordat een rivier die door de stad loopt mogelijk buiten zijn oever...